Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 7.500 mensen hebben gisteren in Theater Carré in Amsterdam... afscheid genomen van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. Vries. Rond 8 uur gisteravond sloot de gemeente de rij af... maar iedereen die er op dat moment stond mocht nog wel naar binnen. Het duurde nog tot na 10 uur voor de laatste bezoeker afscheid had genomen. De familie van de Vries noemt het afscheid hartverwarmend. verwarmend. De misdaadjournalist werd op 6 juli in Amsterdam neergeschoten. Hij overleed vorige week in het ziekenhuis. Vandaag is in besloten kring de uitvaart. In de Rotterdamse haven zijn in 24 uur tijd vier partijen cocaïne onderschept. Het gaat om in totaal 2800 kilo. De drugs zaten onder meer verstopt in containers met jodium, noten en bananen. De containers waren bedoeld voor bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Die hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken, zegt het Openbaar Ministerie. De Griekse regering wil een verplichte vaccinatie voor zorgmedewerkers. Bij het parlement ligt nu een wetsvoorstel dat dat moet regelen. Zorgpersoneel dat een prik weigert, wordt met onbetaald verlof gestuurd. In de Griekse ziekenhuizen is bijna driekwart van het verplegend personeel ingeënt. In Athene en Thessaloniki wordt vandaag gedemonstreerd tegen verplichte vaccinatie. Voor het parlementsgebouw in Athene ontstonden rellen. De politie zette traangas in. De VS en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de omstreden gasleiding Nord Stream 2. Die loopt van Rusland naar Duitsland. Amerika was jarenlang fel tegen deze leiding... omdat Europa daarmee te afhankelijk zou worden van Russisch gas. Volgens de krant The Washington Post laat de VS de aanleg doorgaan... in ruil voor Duitse investeringen in Oekraïne. En ook is afgesproken dat Rusland met sancties te maken krijgt... als het de pijpleiding gebruikt als drukmiddel. PSV heeft in de tweede voorronde van de Champions League thuis gewonnen met 5-1 van Galatasaray. Sahavi was met drie doelpunten de grote man bij PSV. Volgende week is de return in Istanbul. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen overdag, met name in het noorden bewolking, in het zuiden is er volop zon.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 becomes less solid ground when I feel like a castle in the sand. and I fall down, you pick me up again. When I can't find the answers in the wind, and I fall till you pick me up again.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 Oh yeah. Something inside me just says you're guaranteed fine. Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on earth, and on your face.